Rolling Stones en bij 538. Je hoorde Gone, Gone, Gone. 538. Hey, zou jij graag een artiest willen worden? Hij lijkt het op zich wel leuk. Ik bedoel, als ik een beetje kijk hoe die artiesten leven... lijken het gewoon een non-stop polonaise te hebben met alleen maar hoogtepunten, toch? Bedoel, ze hebben vaak een kast van een huis, een mooie vrouw... een garage vol met dure sportwagens... en zelfs een spaarrekening waar daar bij Duck nog jaloers van wordt. Maar natuurlijk is er ook een keerzijde aan dat eh, succes. Zo is er bijvoorbeeld een artiest die zegt... Het lastigste aan dit leven vind ik is dat mijn fans verwachten... dat terwijl ik bijna 50 ben... ik nog steeds dezelfde sixpack heb als aan het begin van mijn carrière. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als je hier eh, mij op uh, TV 538 wil zien... heb je een breedbeeldtelevisie nodig. Dus ik denk dat het leven wat dat betreft van mij niet is weggelegd. De man die dat ooit zei, hoor je nu op 538. Usher. Dit is Yeah. A-Town. Yeah, yeah. Okay, yeah. Usher, Usher, Usher.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 538 Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor Niemand die hem echt speciaal voelt, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik een schaam. hits. dag met de nieuwste van Roxy Dekker. Je hoorde Loser. Nou, ik kan je vertellen, deze nacht hoef je geen loser te zijn hoor. Want zometeen is het er weer tijd voor. Een nieuwe ronde van Kilian's Kansloze Kennisquiz... waar je kans kan maken om het nergens anders te krijgen. dag slaapmasker. Hoe het zit, hoor naar de banners. I don't want to die fade away. I just want to be someone. I just want to be someone. dive and disappear without a trace. I just wanna be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're guiding. Cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone. Oh, I wanna somebody to someone. Oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. en Steve. Believe it. Jouw hits. Jouw 538. Nieuw. Only a second ago. I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the 538 met Brian Adams en Mel C. Je hoorde When You're Gone. 538 presenteert... Kilian's Kansloze Kennisquiz. Mag ik je van harte welkom heten in een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Als je me wat langer kent dan vandaag, weet je dat ik eh, groot fan ben van die, eh, van die kansloze kennisweetjes. Van die weetjes waar je echt eh, <laughs> helemaal niks in hebt, maar toch leuk is om te weten, weet je wel. Normaal gesproken spel ik het altijd in mijn show eh, rond een uurtje of eh, tien over vier. Maar goed, ja, nu Floris op vakantie is, hè. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Dacht, het is wel even leuk om een, eh, om een ingelaste versie te doen. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén ervan is waar, één ervan is klinkklare onzin. Aan jou de vraag, welke is waar? Je kunt het me door via de app van 538. En dan heb je het antwoord goed en word je zometeen teruggebeld in de uitzending. kunnen je zomaar kans maken op het 538 slaapmasker. De stellingen van vannacht zijn als volgt. Stelling 1 is, een octopus is eigenlijk een zoogdier. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 eh, via de app van 538. Zeg je nou nee, stelling 2 is vandaag denk ik waar. De ogen van een octopus werken totaal anders dan die van een mens. Dan heb je 2 via de app van 538. Welke denk je dat waar is, is dat dat een octopus eigenlijk geen zoogdier is. Heb je stelling 1 via de app van 538. Zeg je nou nee, de ogen van een octopus werken totaal anders dan die van mensen. Dan heb je stelling 2 via de app van 538. Welke denk je dat waar is? is stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Heb je een antwoord goed en word je zometeen teruggebeld? Kun je zomaar kans maken op het 538 slaapmasker. me feel alive One Republic bevaart hier achter, je hoorde Counting Stars. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat uh, stelling 1, een octopus is eigenlijk een zoogdier? Of denk je nee, stelling 2 deze nacht is waar... de ogen van een octopus werken totaal anders dan die van een mens? Welke denk je dat waar is? Je kunt het aan me laten weten wie de gratis app van 538. Stelling 1 of toch stelling 2? Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending... dan ben je het 538 slaapmasker. I need you, I mean it, I need you En en Spyro bij 538. Je hoorde Diane Dishill. 538 presenteert... Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ja, van harte welkom in eh, Kilian's Kansloze Kennisquiz. Als je eh, me wat langer kent dan vandaag... weet je dat ik een groot fan ben van, eh, van die kansloze kennisweetjes. Van die weetjes waar je echt helemaal niks in hebt... maar toch leuk is om te weten, weet je wel. Aan de telefoon heb ik Niels. Niels, goeienacht, jongen. Goeienacht. Wat had jou zo laat nog wakker? Eh, ik werk in IT en ik eh, moet dataproces in de gaten houden. Data, dat klinkt ongelooflijk saai. Nou, dat valt mee hoor. <laughs> ik, zeg maar, ik zie het een beetje voor me dat je als een soort van eh, de Matrix zeg maar, op een supergroot computerscherm nu voor je zit te kijken. Waarop echt allemaal van die, van die, van die groene cijfertjes binnenkomen met data, weet je En dat jij een beetje moet kijken of het goed gaat. Ja, nee, dat, dat klopt inderdaad. Oké, en, en als, het, als het fout gaat, wat moet je dan doen? Eh, nou, dan moet ik op de grote rode knop drukken en dan komt de grote baas. <laughs> eigenlijk heb je best vet, werk eigenlijk. <laughs> ja, ja, ja. Het, klinkt heel saai, maar als ik dit zo'n beetje voor me moet eh, schetsen, klinkt het eigenlijk best vet. Ja, dat is het ook. Nou, lekker jongen. En tot hoe laat moet je vannacht? Ik eh, moet tot 6 uur vanochtend. Kijk eens, lekker jongen. Dus je hebt nog een mooi tijdje voor de boeg. Jawel, jawel. Hey, ik liet je net eh, twee stellingen horen. Een ervan is waar. Stelling 1 vannacht was... een octopus is eigenlijk een zoogdier. Als je dacht dat het waar was, heb je een 1 via de F van 538. Als je zegt, nee, ik denk dat uh, stelling 2 waar is... de ogen van een octopus werken totaal anders dan die van een mens... dan uh, je 2 via de F van 538. Wat, was het voor jou een gokje of wist je dit zeker? Uh, ik gok op antwoord 2. Jij gokt op antwoord 2. En, en, en, waarom? Ehm nou, dat, dat denk ik eigenlijk. Nou, dat denk je. Nou, soms hoeft het niet meer te zijn en ook niet minder. Want Niels, je hebt het goed! Ja, top. Je wint het 538 slaapmasker, jongen. Nou, super. Ja, octopussen die werken namelijk eh, compleet anders dan die van een mens. Dat heeft namelijk te maken met dat... Eh, dat ehm, zeg maar, mensen die hebben een lens die van vorm verandert om scherp te stellen. Die octopussen die verplaatsen letterlijk hun, hun lens van voor naar achter... als een soort van nou, camera-focusring, zeg maar. Ja, ja, ja, klopt. Dat wist ik inderdaad. Ah, dus je wist het wel een beetje. En octopussen die zitten, die, eh, die zitten, zeg maar, die hebben ook geen blinde vlek. Wat we, in, wat we in, als mens wel hebben. Wij zien onze neus helemaal niet. Eh, tenminste, ja. we zien ze wel, maar dat is dan zeg maar onze blinde vlek geworden. Nou, stiekem uh, wist ik het wel, ik zei het alleen niet. <laughs> nou, lekker jongen. Het 50 jaar slaapmasker komt eh, jouw kant op. Nou, super man, dankjewel. En ik heb ook te horen gekregen, ook een leuk feitje... dat je vierkante ogen kunt krijgen als je te vaak naar schermen kijkt. Tenminste, dat zijn mijn ouders vroeger altijd. Ja, ja, ja, dat klopt. Nou, daar hebben octopussen weer, eh, dan weer geen last van, geloof nee, Maar, jij wel, denk ik, dan eh, na zes uur eh, naar zo'n scherm te kijken. <laughs> Ja, sowieso. hey Niels, dankjewel voor het meespelen, jongen. Fijne nacht. Hey, yo, jullie ook al. Dankjewel. said a story told. nieuw bij 538. Cloud, app en vloed. Jouw hits, jouw 538. met de nieuwste van Cloud. Je hoorde App en Vloed. Ik jullie al van uit hier. Dankjewel dat je deze vrijdagnacht weer voor de hits van 538 hebt gekozen. We gaan lekker richting het weekend met zometeen de nieuwste Sommer. Ook Rihanna en JC komen eraan. En eerst maar eventjes lekker in eh, de weekend vibes te komen.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 Over bedragen per persoon mag Binnenlandse Zaken geen uitspraken doen. Vandaag wordt duidelijk wat de coalitieplannen van D66, CDA en VVD voor effect hebben op onder meer de koopkracht, armoede en het klimaat. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving... hebben de plannen de afgelopen weken doorgerekend. Om 11 uur presenteren ze hun conclusies. De Amerikaanse acteur Eric Dane is overleden. Dat heeft zijn familie gemeld. Hij was vooral bekend door zijn rol van Dr. Mark Sloan... in de serie Grey's Anatomy... en speelde daarna ook in de HBO-serie Euphoria. Dane maakte een klein jaar geleden bekend dat hij aan de spierziekte ALS leed. Hij was 53. En schaatser Kjeld Nuis heeft zijn allerlaatste Olympische wedstrijd bekroond met brons. Op de 1500 meter werd hij derde achter de Chinees Ning Yan en de Amerikaan Jordan Stoltz, die hem nog geen tiende van een seconde voorbleef.